Dit is de Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit krijgt er volgend jaar 25 miljoen euro bij. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws. Na de crisis met het bestrijdingsmiddel fipronil in eieren afgelopen zomer... was er veel kritiek op het functioneren van de NVWA. De dienst zou te laat in actie zijn gekomen en zich te bureaucratisch hebben opgesteld. Het kabinet maakt het extra geld volgende week bekend op Prinsjesdag. Er moet onder meer extra voedselinspecteurs mee worden betaald. GGZ-instelling Emergis in Zeeland neemt geen patiënten meer aan die bij Zilveren Kruis verzekerd zijn. De organisaties zijn het niet eens geworden over de vergoedingen. Volgens Emergis heeft Zilveren Kruis te weinig zorg ingekocht, net als CZ, maar met die verzekeraar wordt nog gepraat. Eerder stelde Akare in Noord-Nederland al een patiëntenstop in voor klanten van CZ, Mensis en VGZ. Koning Willem-Alexander is samen met minister Plasterk aangekomen op Sint Maarten, dat zwaar is getroffen door de orkaan Irma. Ze zijn ontvangen door gouverneur Holiday en premier Marlin en bezoeken onder meer een ziekenhuis en de school van waaruit de noodhulp wordt gecoördineerd. Ook maken ze een rondrit om de verwoestingen te bekijken. Morgen vliegen de koning en de minister naar Saba en Sint-Eustatius. Die bovenwindse eilanden zijn ook getroffen door de orkaan, maar de schade is er minder groot. Dichter Hans ten heeft de Constantijn Huygensprijs 2017 gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het radioprogramma Kunststof op NPO Radio 1. De jury roemt ten om zijn uniek poëtisch oeuvre... en spreekt van bijzonder beeldrijke poëzie... die met uiterste precisie taferelen en panorama's schildert. Aan de Constantijn Huygensprijs is een bedrag verbonden van 12.000 euro. Hans ten krijgt de prijs uitgereikt op 21 januari... tijdens het Schrijversfeest in Den Haag. Het weer, vooral in het westen buien met een kleine kans op onweer. Er waait een stevige zuidwestenwind. Vannacht opklaringen, minima rond 14 graden. Morgen af en toe zon en vooral ochtends nog een enkele bui.